Gert met het NOS Journaal. Nederlanders moeten in de toekomst de zorg op hun oude dag zoveel mogelijk zelf gaan organiseren en betalen. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Zorg in een advies aan het kabinet. Door de vergrijzing zijn de zorgkosten volgens de RVZ onmogelijk volledig op te brengen door de overheid. Mensen moeten zich volgens de Raad voorbereiden op hogere eigen betalingen door ervoor te sparen of door speciale verzekeringen af te sluiten. Er wordt in Nederland weinig gedaan op het gebied van innovatie. Internationaal lopen we zelfs achter, schrijven TNO en het Haagse Centrum voor Strategische Studies in een onderzoek. Nederland besteedt volgens onderzoekers niet genoeg aan onderzoek en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten. De overheid werkt bovendien ook niet echt mee, zeggen de onderzoekers. En dat terwijl innovatie volgens hen kan helpen om uit de crisis te komen. De Italiaanse justitie gaat ervan uit dat meer mensen betrokken waren bij de aanslag op een school in Brindisi. Daarbij kwam op 19 mei een meisje om het leven. Gisteren bekende een man dat hij de bom had geplaatst. Maar omdat hij weigert te zeggen waarom hij dat heeft gedaan, denkt de Italiaanse justitie dat anderen bij de aanslag betrokken waren. De school in Brindisi draagt de naam van de vrouw van de vermoorde onderzoeksrechter Falcone. Falcone en zijn vrouw kwamen om bij een maffia-aanslag in 1992. In het Amerikaanse leger pleegt bijna iedere dag iemand zelfmoord. Dat blijkt uit cijfers over de eerste 155 dagen van dit jaar. In die periode maakten 154 Amerikaanse militairen een einde aan hun leven. En het aantal is veel hoger dan het aantal Amerikanen dat bij gevechten in Afghanistan omkwam. De afgelopen jaren lag rond deze tijd het aantal zelfdodingen onder militairen rond de 130.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 Vanuit Alkmaar op de A9 bij knooppunt Raasdorp 5. Op de ring A10 tussen knooppunt Nieuwe Meer en Westpoort 6 kilometer. A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Oude Rijn 4. Op de A20 Hoek van holland Gouden bij knooppunt de Bresseplein 3 kilometer.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 We do hope that you have a excellent and groovy time hanging out with us this evening. go down. Sweet, your sweet. Welkom terug in de tweede uur van CFM Jazz. We hebben geluisterd naar uh, Kurt Elling eh, van een album dat heet Live. Eh, het is opgenomen in Chicago. het eerste nummer hebben we daarvan gedraaid, het heet Downtown. Kurt Elling speelt op zaterdag op het Sea Jazz Festival. We gaan verder met een, met een nog onbekende zanger. Hij heet Michael Kiwanuka. Hij heeft een eh, debuutalbum uitgebracht in 2012 en het heet Tell Me A Tale. Sorry, het heet Home Again en het nummer wat we gaan draaien heet Tell Me A Tale. it's hard, baby. Things get crooked and cross. Sometimes I just get so hungry, baby, I stop feeling lost. Mm -hmm. It's just December. just dusty heeft geluisterd naar Amos Lee met Here I Go Again. Amos Lee treedt op op zondag op Noordzee Jazz. Ehm, hij heeft een stijl die, eh, heel, waar heel veel verschillende dingen in terug te vinden zijn. Niet alleen jazz, maar ook country, folk. Eh, het maakt hem tot een hele aparte zanger met een fantastische stem. Ik heb hem een aantal jaren geleden eh, op Noordzee Jazz gehoord toen hij daar voor het eerst optrad in een van de kelders van Den Haag. En ehm, ja, ik was meteen weg van zijn stem. Absoluut een aanrader als je daar, eh, daar naartoe gaat. Ehm, de volgende artiest die we gaan draaien is Hugh Laurie. Wie is Hugh Laurie? Hugh Laurie is eigenlijk een acteur. Maar een acteur die ook fantastisch kan zingen en muziek kan maken. Hij heeft een bluesalbum uitgebracht. Dat heet ehm, Let Him Talk. En het nummer wat we gaan draaien is After You Have Gone. geluisterd naar Hugh Laurie met St. James Infirmary. Het volgende eh, nummer wat ik ga draaien is van Esperanza Spalding van het album Radio Music Society. Eh, Esperanza Spalding heeft in 2011 een eh, Grammy gewonnen voor de beste nieuwkomer. Ze is zangeres, ze speelt ook de, bas, de bas. En nou luistert u zelf maar, ook een fantastische stem. We gaan het nummer draaien, dat heet Cinnamon Tree. your head as high as you can High enough to see who you are, little man Life sometimes is cold and cruel Maybe no one else will tell you so heeft geluisterd naar Esperanza Spalding met het nummer Black Gold. Het volgende nummer wat we gaan draaien speelt, eh, die groep speelt ook op zaterdag, net zoals Esperanza Spalding. Eh, de groep die, ehm, die nu eh, in de cd-speler ligt heet Foreplay. Het album heet Let's Touch the Sky van 2011. Ik ga het nummer draaien Love TKO met een gastoptreden van... Ehm, Ruben Stoddard, dat is de American Idols winnaar van 2010. took control of me Cause you lose all thoughts, sense of time And have a change of mind Taking the bumps and the bruises Of all the things of a two-time loser See, I try to hold on, my faith is gone It's just another sad song I think I better let it go, baby oh. Said I think I better let it go, yeah I ah. Let it go, baby Looks like another love TKO geluisterd naar Foreplay met Let's Touch the Sky album Number nummer Love TKO. Zij spelen op zaterdag op Noordje Jazz. Volgende nummer wat we gaan draaien is van ehm, een album dat heet 90 Miles. Eh, en dat album is gemaakt door Christian Scott samen met Stephen Harris en David Sanchez. Christian Scott speelt op Noordje Jazz op zaterdag ehm, met een quintet, dus niet met degene van dit album. Hij is een fantastische trompetist. Mocht u in de buurt zijn, ga hem absoluut zien, want het is de moeite waard. heeft geluisterd naar Christian Scott op 90 Miles met het nummer Etcha. We gaan verder met uh, eh, Samuel Hel. Uh, eh, Samuel heeft een, eh, een, een, in 2007 al een fantastisch album uitgebracht. Dat heet Jazz Side of the Moon. Dat is gebaseerd op het album van Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ik hoor u denken, Pink Floyd, dat is toch pop? Ja, dat is eigenlijk psychedelische rock. Um, en dat is door Samuel uh, eh, en, eh, voorzien van een, eh, van een versie. Hij doet dit samen met onder andere Arie Heunig. En u gaat luisteren naar het nummer Money. heeft geluisterd naar Sam Yahel met het nummer Money. Sam op org, eh, org, orgel. Um, ehm, Sam speelt op vrijdag op North Jazz. We gaan verder met het VJ Iver Trio. Het album heet Accelerando. Het nummer wat we gaan draaien is eh, nummer Lude. DJ Ivy Trio ben ik verder gegaan met de Britse zangeres Rumor. Van het album Seasons of My Soul heb ik gedraaid het nummer Am I Forgiven. Rumor speelt op zondag. En dan gaan we tot slot verder met eh, eh, Melody Gardot. Melody Gardot speelt eh, dit jaar op vrijdag op Sea Jazz. Een fantastische jazzzangeres, dus absoluut de moeite waard. Het nummer wat we gaan draaien is, heet Mira. Het is opgenomen live in Engeland begin mei van dit jaar. Uh, en alle waarschijnlijkheid volgens de geruchten op internet maakt het deel uit van haar nieuwe album wat op het ogenblik eh, op het punt staat uit te komen.